weet je wat ik wil, wat ik wil, wat ik wil. Ik wil een hele dag uit met jou. Als jij nou iets gevoelt, iets gevoelt, iets gevoelt, dan zeg je dat maar gewoon. Als je meteen kunt besluiten, dan gaan we zondag mee naar buiten. Zeg weet je wat ik wil, dan vriendje want ik wil, de hele dag uit met jou. We gaan dan vroeg naar het strand, tegen wij in het zon. En genieten de hele dag van de zon. We zwemmen in de zee, in de zee, in de zee, tot het zonnetje verdwijnt. Met z'n beentje in de stoel, in de stoel, in de stoel, wachten wij tot mijn schijnt. En heel de hele, hele kleine kusjes. Nu weet je wat ik wil zeg. nu weet je wat ik wil. Hele, hele dag uit het jou. Thank you. Zeg vind je wat ik wil, wat ik wil, wat ik wil, wil een hele dag uit met jou. Als jij er iets voor voelt, iets voor voelt, iets voor voelt, dan zeg je dat maar gewoon. Als je met één kunt besluiten, dan gaan we zondag mee naar buiten. Zeg niet je wat ik wil een want ik wil weer de hele dag uit mijn land. We gaan dan vroeg naar het strand, liggen wij in het zand. En genieten de hele dag van de zon. We zwemmen in de zee, in de zee, in de zee, tot het zonnetje voorbij. Net z'n teentjes in de stoel, in de stoel, in de stoel, wachten wij tot maandjes heen. En jouw kusjes, de hele, hele kleine kusjes. Nu weet je wat ik wil zeggen, nu weet je wat ik wil, spelen de hele dag uit.